Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Opst geven in de strijd tegen cybercrime. Hij wil opsporingsdiensten de mogelijkheid geven in computers in te breken. Dat blijkt uit een conceptbrief van minister opstelte aan de Tweede Kamer... waarover nu.nl bericht. Opstelte schrijft dat computers steeds belangrijker worden... en dat het aantal cybermisdaden toeneemt. Hij wil de opsporingsdiensten ook het recht geven om computers te hacken... onder meer om software te installeren waarmee het versleutelen van gegevens ongedaan kan worden gemaakt... Ook wil hij dat op afstand kan worden ingebroken in computers om informatie te wissen of ontoegankelijk te maken. Bij een onderzoek naar kinderporno is dat alles gedaan. Drie voormalige Argentijnse marineofficieren hebben een levenslange gevangenisstraf gekregen... voor het standrechtelijk executeren van 16 politieke gevangenen in 1972. De rechtbank achtte hen schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid. Hij riep de Verenigde Staten op een vierde verdachte officier uit te leveren die in Miami woont. De moorden staan bekend als het bloedbad van Trelev. Tijdens het regime van generaal Ranousse ontsnapten 29 Argentijnse opstandelingen uit de gevangenis. Van hen werden er 19 weer opgepakt en vastgezet op een marinebasis bij de stad Trelev. 16 van de gevangene opstandelingen zijn later gedood bij een mislukte ontsnappingspoging. De advocaten van de officieren hebben aangekondigd dat ze in hoger beroep zullen gaan. Ze vinden dat de moorden niet vallen onder misdaden tegen de menselijkheid. Astronaut André Kuipers heeft opnieuw een koninklijke onderscheiding gekregen. In zijn woonplaats Vijfhuizen werd hij benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Sinds 2004, toen hij zijn eerste ruimtereis maakte, is Kuipers al officier in de orde van Oranje Nassau. De astronaut werd afgelopen avond ook benoemd tot ereburger van de gemeente Haarlemmermeer, waaronder Vijfhuizen valt. Hij gaf daar een uitgebreide presentatie over zijn ervaringen in de ruimte. Het weer vannacht in het noordwesten buien, elders droog met opklaringen, minimaal rond 8 graden.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 we invincible, we unbreakable, yeah. Get, get, get on the go. we invincible, we unbreakable, yeah. Get, get, get on the go. we invincible, we unbreakable, yeah. So get, get, get on the go. we invincible, we unbreakable, yeah. Z.